Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn eindrapport over de Schiphol-crash, waarbij in februari vorig jaar negen mensen omkwamen. Directe oorzaak van de crash was een storing in een radiohoogtemeter. Maar volgens de onderzoeksraad maakten ook de piloten cruciale fouten. De raad wijt dit mede aan een gebrek aan training in de internationale luchtvaart. En vliegtuigfabrikant Boeing wist volgens de raad al jaren dat er problemen waren met hoogtemeters. De luchtverkeersleiding Nederland wordt verweten dat haar aanwijzingen tijdens de landing onvolledig waren. Het alcoholverbod in Rotterdam blijft van kracht. Dat is de uitspraak in het kort geding dat was aangespannen door de Rotterdamse horeca. Vanaf twee uur tot middernacht mag in het centrum en rond het Feyenoordstadion geen alcohol worden verkocht. De horeca noemt de maatregelen draconisch en vreest een verlies van 100.000 euro's. Maar het verbod blijft dus van kracht. De gemeente zei tijdens het geding dat er signalen zijn dat voetbalvandalen de rust in Rotterdam willen verstoren. Vanavond is de return van de bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax. De man die bij de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam paniek veroorzaakt heeft spijt. Mensen sloegen op de vlucht door het geschreeuw van de man omdat ze dachten dat er een aanslag was. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens een advocaat was de man dronken en zat achter zijn geschreeuw geen diepere betekenis. De man betreurt de gevolgen voor de slachtoffers. In Groot-Brittannië zijn de verkiezingen voor een nieuw lagerhuis in volle gang. Ruim 44 miljoen Britten mogen hun stem uitbrengen. In de peilingen gaan de conservatieven en de Labour-partij gelijk op. Ook de liberaal-democraten doen het goed. Geen van de partijen lijkt te kunnen rekenen op een absolute meerderheid. Dus de kans bestaat dat er voor het eerst sinds 1974 weer een coalitie gevormd gaat worden. Het weer, in het noorden en westen geregeld zon. Vanuit het oosten bewolking met late regen. Temperatuur 11 tot 13 graden. Morgen grijs, regenachtig en fris.